Zij raakte licht gewond. Vorige week werden er ook al twee vrouwen gestoken en een van hen werd beroofd. Deze buurtbewoners zijn flink geschrokken. Ja, ik woon aan de Baleilaan. <laughs> ik zou niet zo graag nu na 12 eh, ja, de brug overfietsen eigenlijk, eh, nu ik dit heb gelezen. Nou ja, het is natuurlijk niet zo leuk om te horen in zo'n buurt. Het komt wel dichtbij. We hebben twee huisgenoten die, eh, die allebei jonge vrouwen zijn, die zijn net ingetrokken. Ik heb het meteen maar doorgestuurd naar vriendinnen en in de buurt-app zijn we wel wat alerter erover. Er is nog niemand opgepakt. De politie heeft vannacht met speurhonden onderzoek gedaan. De politie in Bossenhoofd in Brabant heeft 4000 liter drugsafval gevonden. Dat stond in een loods waar ook nog 250 kilo grondstoffen werden gevonden om drugs te maken. Net als hennep, hash en THC-snoepjes. De boel is in beslag genomen en vernietigd. Rusland heeft vannacht weer een grote droneaanval uitgevoerd op Oekraïne. 29 van de 31 drones werden neergehaald door de luchtverdediging, net als een Russische kruisraket. Voor zover we weten is niemand gewond geraakt. En met je 104 jaar nog uit een vliegtuig springen... Dorothy! Did we have fun? I think so. de Amerikaanse Dorothy heeft het gedaan en is daarmee de oudste skydiver ter wereld. De sprong ging helemaal goed, al moest ze zichzelf wel even wakker houden. It was wonderful. It was a nice peaceful and, had to keep myself awake so I could see the, <laughs> see the scenery. Ja, het was trouwens niet voor het eerst dat Dorothy uit een vliegtuig sprong. Toen ze 100 werd, deed ze het ook al een keer. Het weer, nou niet zo'n lekker dagje om uit een vliegtuig te springen. Regenachtig, wisselvallig dagje met veel wind. Vanmiddag kan het op verschillende plekken flink gaan plensen. En het wordt zo'n 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Ermen de Hart van de ANWB.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 Dat leidde tot een serie gewelddadige incidenten. In Niger zijn zeker 29 militairen omgekomen bij een aanval door jihadisten. Volgens het Afrikaanse land waren de militairen op de terugweg van een antiterrorisme-operatie toen ze werden aangevallen. Het gerechtshof is er nog niet uit of Uber-taxichauffeurs zelfstandigen zijn of niet. Vandaag zou er een uitspraak zijn in het hoger beroep van een zaak tussen Uber en de FNV. Maar het hof wil eerst enkele juridisch-technische vragen voorleggen aan de Hoge Raad. En het weer. Vanmiddag zijn er buien en het is vandaag 18 tot 21 graden.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 I like the way she talks, and she turns me on with a special concern. Now I'm a different guy, and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world.